Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De lockdown gaat nog wel even duren. Eigenlijk zou die volgende week aflopen, maar er komen waarschijnlijk drie weken bij. Dat betekent dat scholen, kappers, kroegen, sportscholen, musea, theaters en niet-essentiële winkels voorlopig dicht blijven. Winkeliers en horecaondernemers zijn niet verrast, maar balen er wel van. vraag eigenlijk om één ding. Eh, wij roepen eh, vanaf eh, vorige week tegen het kabinet dat eh, als de deur langer gesloten blijft, moet de portemonnee verder open. Het kabinet komt met een extra steunpakket om bedrijven te helpen. Over basisscholen moet het kabinet nog een knoop doorhakken. Er wordt nog onderzocht of zij misschien eerder open kunnen gaan. Morgenavond is er in elk geval weer een persconferentie. Er wordt in Amerika een poging gedaan om president Trump af te zetten. Het Huis van Afgevaardigden, zeg maar de Amerikaanse Tweede Kamer, gaat ermee aan de slag. Donald Trump represents a clear and present danger to the health and safety of the American people as well as our democracy. And that's why House Democrats are united in demanding and seeking his immediate removal. Later vandaag vragen de democraten aan vicepresident Mike Pence om Trump ongeschikt te verklaren. Daarna kan de afzettingsprocedure beginnen. Het gaat waarschijnlijk niet meer lukken voordat Joe Biden aan de slag gaat als president. Dat is volgende week al. Maar toch willen de democraten de boel in gang zetten... zodat Trump in 2024 niet nog een keer kan proberen om president te worden. Het vliegtuig dat zaterdag bij Indonesië neerstortte... is waarschijnlijk niet in de lucht geëxplodeerd. Onderzoekers denken dat het toestel pas scheurde toen het op het water klapte. In de Boeing zaten 62 mensen. Lijkt erop dat niemand het heeft overleefd. En een vermakelijke wedstrijd tussen Ajax en PSV gisteren. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Oud-PSV'er Ibrahim Afellay vatte het even samen aan de tafel van Studio Voetbal. Vanaf de eerste minuut, ik heb echt een lange tijd niet zo'n goede wedstrijd gezien. Echt op het hoogste niveau eh, zat alles op. Ja, eigenlijk uh, ja, weer reclame voor de, voor de Eredivisie. De Amsterdammers blijven koploper, op één puntje gevolgd door PSV. Het weer. We krijgen een bewolkte dag. Het waait best stevig en het wordt een graad of 5. Vanavond en vannacht gaat het regenen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too seriously. the rug. Hottest target, Kawasaki, I ride it, ride it. Undercover, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out in no doorway. Shot the west, try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby. Yeah, why you wanna fly like sirens. Oh. promise of song. I'm deleting you from my phone now. You ain't gonna see me cry. why dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me, silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future, so just hold on like de hoofdpunten van het NOS-journaal. Winkeliers zijn niet verrast dat de lockdown langer gaat duren. Maar volgens de branchevereniging in retail is er ook veel onbegrip. En de horeca spreekt van het slechtste nieuws dat ondernemers hadden kunnen krijgen. Het vliegtuig dat zaterdag bij Indonesië neerstortte... is vermoedelijk niet in de lucht geëxplodeerd. Dat concluderen onderzoekers na de vondst van brokstukken. Die liggen verspreid over een niet al te groot gebied. In Rotterdam-Zuid zijn afgelopen nacht zeven woningen beschadigd geraakt door een ontploffing. De politie spreekt van een krachtige explosie. Er zijn geen gewonden. En het weer, veel bewolking, vanavond regen. Plaatselijk kan er veel vallen. En het wordt vandaag 3 tot 7 graden. ZFM. ogen. Wat is er mis? Wat kan ik voor je? van Zandvoort, op 106.9 ZFM.